Luister ook mee, ze zenden, ze zijn weer in de band. Klinkt een geluid door het hele Drentse land. Vanuit Veen staan zij weer paraat in stereo. Ze draaien Radio haar Grené en Erik, ik oh la la. Hun stem op FM en af en toe je hun stem. Ja, ze gaan steeds door tot wel midden in de nacht. Draaiend in de eten met veel kracht. Ze draaien steeds een nieuwe plaat. Het Amstel staat er kan met muziek van je van houdt. Verzoek Radio Bladhaar nee en Erik alala. Een zender op FM en af en toe je stem. Ja, ze gaan steeds door tot wel midden in de nacht. Draaiend in de eten met veel kracht. Iedereen kent ze, samen met hun is het. Radio Blauwthaar. 时代。